Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten ook thuis blijven en getest worden als ze verkoudheidsklachten hebben, zegt het OMT. De corona-experts hebben het advies daarover aangepast vanwege de verspreiding van de Britse coronavariant. Een kind met klachten dat niet is getest mag pas weer naar school als het 24 uur klachtenvrij is. De verwachte overlast door het winterweer heeft dit weekend gevolgen voor het testen en vaccineren in Nederland. Bij testlocaties zijn in een aantal gevallen de openingstijden aangepast. En sommige teststraten zijn morgen helemaal gesloten. In Doetinchem en Apeldoorn blijven de vaccinatielocaties morgen dicht. Vanwege het verwachte winterweer geldt vanaf middernacht voor het grootste deel van het land code oranje. Politieagenten zijn de afgelopen weken thuis opgezocht... nadat relschoppers hun adressen online hadden gezet. Dat zegt minister Grapperhaus in het AD. Hij noemt het echt het lafste en laagste wat er is. De privégegevens van agenten worden bij een gemanipuleerde video geplaatst... waarin het lijkt alsof een agent geweld uitlokt of zonder reden geweld gebruikt. In Myanmar zijn Twitter en Instagram door het regime op zwart gezet. Eerder gebeurde dat al met Facebook. Inwoners plaatsten op de sites berichten waarin ze hun onvrede uiten over de staatsgreep van begin deze week. In Yangon, de grootste stad van Myanmar, demonstreerden vandaag honderden mensen tegen de militaire machthebbers. De Amerikaanse president Biden vindt het niet nodig dat zijn voorganger Trump toegang heeft tot geheime rapporten met inlichtingen. Het is gebruikelijk dat oud-presidenten die mogen inzien. Maar Biden wil Trump geen toegang meer geven. Onder meer omdat hij vindt dat Trump grillig gedrag vertoont. Het weer, bewolkt en zo goed als droog. Het wordt 0 graden in het noorden en 6 in het zuiden. Vanavond vanuit het zuiden eerst regen, later sneeuw. Ook morgen lange tijd sneeuw, Er kan 10 tot 20 centimeter vallen. Er staat veel wind en de temperatuur ligt ruim onder nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen knooppunt Raasdorp en Afrit IJmuiden 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is één rijstrook dicht. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen het Schouw en Broek in Waterland 5 minuten vertraging door werkzaamheden.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 Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo en Instagram lo que posteas, para que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con nada. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos.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 zie je niet aan. did stayed in all kinds of ways. jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time.